Michel Koenen met het NOS-journaal. Het hoofd van de coronabestrijding in de VS hoopt dat er begin volgende maand kan worden nagedacht over het geleidelijk opstarten van de Amerikaanse economie. Dan moet wel het aantal ernstig zieken drastisch omlaag en moeten er meer tests beschikbaar zijn. Per staat zal dan worden bekeken of en welke sectoren meer bewegingsvrijheid krijgen. Het hoofd van de coronabestrijding kan niet garanderen dat de Amerikaanse verkiezingen in november geen last zullen hebben van de pandemie. De toeristische sector in Spanje vreest dat de coronacrisis zo'n 90 miljard euro gaat kosten. De Spaanse regering werkt volgens de krant El País achter de schermen aan een plan om na de noodtoestand allereerst het binnenlandse toerisme weer op gang te krijgen. Daarna moeten toeristen uit andere landen worden aangemoedigd om weer naar Spanje te komen. Vorig jaar kwamen er 87 miljoen toeristen naar Spanje, ook veel Nederlanders. De VS en Mexico hebben zich aangesloten bij het akkoord dat de OPEC met Rusland heeft gesloten over de olieproductie. De landen gaan de komende twee maanden 10% minder olie oppompen, maximaal bijna 10 miljoen vaten per dag. En de olieprijs is ingestort door de coronacrisis. De vraag is sterk gedaald door lockdowns en gesloten grenzen. De productievermindering moet de olieprijs weer omhoog krijgen. En de Russische trapeze-artieste die begin januari gewond raakte bij een val in het Amsterdamse Carré, kan weer lopen. De acrobaten kan eind deze maand op krukken het revalidatiecentrum verlaten, zegt haar fysiotherapeut tegen Hart van Nederland. De vrouw raakte gewond tijdens het Wereldkerstcircus. Ze viel 10 meter naar beneden toen bij haar partner een tand afbrak. Daardoor schoot het bitje los waarmee hij haar vast had. Volgens de fysiotherapeut kan het hele herstel nog wel twee jaar duren. Het weer nog, de temperatuur daalt tot een graad of 5. Hier en daar kan wat regen vallen. Overdag trekken wolkenvelden over, maar is er ook zon. Het wordt 8 tot 11 graden.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 Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh. Young money, young money, young money, young Love in a thousand different flavors.